Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Ook vannacht gaat de... de politie is nog altijd op zoek naar de twee hoofdverdachten in de zaak. Twee dorpen zijn minutieus uitgekamd en er wordt ook gezocht in het bos van Rets. Dat is een bos dat groter is dan de stad Parijs. Eerder vanavond zijn twee mensen aangehouden... in verband met de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo gisteren. Eh, dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie ze zijn en waarom ze zijn opgepakt is niet bekendgemaakt. In totaal zijn nu negen mensen aangehouden. In Parijs waren duizenden mensen bijeen op de Place de la République... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Om acht uur werd als teken van rouw de lichten van de Eiffeltoren een paar minuten gedoofd. In ons land hebben zo'n 30.000 mensen de bijeenkomsten bijgewoond. In Amsterdam stonden zo'n 17.000 tot 18.000 mensen op de Dam. Veel demonstranten droegen een pamflet met de tekst Je suis Charlie of hielden een pen omhoog. Ook de Nederlandse politie liep mee in de demonstraties. In Rotterdam waren zo'n 3000 mensen op de been. In Utrecht verscheen de Frans Honorair Consul op het podium om alle aanwezigen te bedanken. De zwarte dozen van het verongelukte vliegtuig van Air Asia zijn nog niet gevonden. De stroming in de Javazee is te sterk en het zicht is op 30 meter slecht. De duikers zijn de hele dag bezig geweest om het staartstuk van, de van het wrak te doorzoeken. De vlucht van Indonesië naar Singapore verdween op 28 december van de radar. Er waren 162 mensen aan boord. Het weer, het klaart op. Het wordt 5 graden vannacht. Eh, vannacht gaat het licht regenen, maar wel harder waaien. Aan zee stormachtig met zware windstoten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor gevaarlijk weer in het hele land. Morgenmiddag neemt de wind af, dan gaat het weer harder regenen...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 Mijn naam is Cheryl Duif. Hartelijk welkom bij weer twee uur. Tussen app en vloed. Dus ik heb er weer zin in. Ik heb weer mooie nummers voor u meegenomen vanavond. Waaronder een eh, nummer van Amerika. Nou, niet, niet het land Amerika, maar de groep Amerika natuurlijk. En dan heb ik het over I Need You. Used to laugh. Used to cry. Just to bow our heads then Wonder why Now you're gone I guess I'll carry on Make the best of what you've left to me Left to me sing met uh, I Need You. Nou, en ik heb u natuurlijk ook allemaal nodig om dit programma een beetje gezellig te maken. Dus u mag verzoekjes doen. Als u op Facebook bent ingelogd, kunt u dat eh, gewoon op mijn eh, Facebook-account doen. Charles Duif, Charles, net als de prins van Engeland, Duif. Met Dirk Utrecht, Lange uit Dubbel Ferdinand. U vraagt een verzoekje aan en dan draai ik hem gegarandeerd. disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to Road. En als het dan ook nog rot weer is en je loopt op zo'n lange weg... er is eigenlijk geen huis in zicht om te schuilen. Of, een boom. dan kan je beter niet eh, onder gaan staan onder een boom in de onweer trouwens. Ja, dan is het toch lekker als er, eh, als er mooie muziek eh, aan boord is on the outside. Dit is Roch Voisin. On the outside. In een onweersbui, ja ja. She was a woman, troubled like a river. Trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice. outside. She was a woman inside the castle. Nights all around and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb river with a smile that keeps me so warm inside. But still I hide on the outside. She was a woman farther than forever, nearer not together, but I only wish I inside. Could she be mine on the outside? But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I find myself on the outside. nou zo geweldig luisteraars. Dat er ook eh, mensen zijn die met me meedenken. Eh, om eh, er een... Tussen 10 en 12 uur presenteert Charles Duif tussen app en vloed. Precies, maar om maar ook eventjes met me mee te denken, dat wil ik zeggen. Om er een mooi programma van te maken. U weet natuurlijk allemaal wat er gisteren in Parijs is gebeurd. Ja, die vreselijke aanslag. allemaal gekke mensen. Mensen die gestoord zijn en ja, ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. U zult het ongetwijfeld met me eens zijn wat dat betreft. Maar dit eh, nummer is dan wel heel toepasselijk. En eh, Marius van Buringen die eh, kwam op het idee. Is een ietsje up-tempo nummer. Maar dat, dat maakt niet uit nu.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 Ehm, dat was natuurlijk eh, een prachtig nummer eh, gezongen door... nou moet ik er even spieken, luisteraars. Want eh, ja, wat dat betreft, mijn kennis van het Franse chanson gaat niet zo ver. Maar dat was natuurlijk Jacques Dutron die u hoorde met Paris Reveille. En het was een, een idee, hoor ik achteraf, van Lidwin. Lidwin, hartelijk dank daarvoor. En ik ga straks nog een mooie voor jou ook draaien, speciaal natuurlijk. Dat spreekt allemaal voor zich. Eh, we gaan ondertussen even luisteren naar een, eh, een nummer van Ronan Keaton.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 Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time past If tomorrow never comes Cause I've lost loved ones in my life Who never knew how much I love second chance to tell her how I feel. If tomorrow about love, just what you're thinking of. If tomorrow never comes. Ja, het warme stemgeluid van Ronan Keaton. Hij maakte deel uit van de groep Boyzone. En uh, die hadden grote hits natuurlijk, zoals uh, No Matter What en Words van de Bee Gees onder andere. Trouwens, over de Bee Gees gesproken, luisteraars. Eh, ik zag eh, onlangs een concert op de televisie. Ik meen dat het op oudejaarsavond was, of op nieuwjaarsdag. Daar moet ik even van afwezen. Maar prachtig concert, One Night Only heette dat. Waarin eh, de drie Bee Gees nog voltallig waren. Want er zijn natuurlijk twee overleden. Robin is overleden, Maurice is dood. Maurice met een hartstilstand tijdens een operatie. En Robin had leverkanker. Zaaide uit naar zijn darmen en ja, was ook een ontroerde eh, Robin Gibb. Nee, sorry, een ontroerde eh, Barry Gibb. Dat was de enige die nog over is. Daar zag ik een interview van, tot tranen bewogen. Maar ze zongen eh, tijdens dat concert waar ik het over heb... ook nog een prachtig nummer. Dat heet In the Morning. Dat kent u allemaal van een reclame. Dan wordt het door Sabine Sterk gezongen. Maar als de heren Bee Gees dat zelf zingen... Nou, dan klinkt het zo mooi. En dat wil ik u niet onthouden. is live, hè? Ja, ja. In the morning, when the moon is at your trust, you will find me. At the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, iced from cold nights in the morning. Tis the morning of my life. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands in a world that knows. is the morning of my life. Tis the morning of my life. In the morning of my life, the minutes take so long to drift away. Please be patient with your life. It's only morning and you've still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top, right hand corner of the ceiling in my room, where we'll stay until the sun shines another day to swing on clotheslines. May I be your name? Tis the morning of my life. Tis the morning of my life. Ja, geweldig. Prachtig live gezongen. Eh, Close Harmony, The Bee Gees in the Morning. Ehm, ja, en eh, ik zei het u al, eh, ik, ik, zag een interview met Barry Gibb... de enige levende nog van het drietal. ja, de man was helemaal gebroken in tranen en ook oud geworden. Want tijdens dat concert ja, zag hij er nog sprankelend jong uit. Maar nu dat interview, wat jaren later is gemaakt... vrij recent denk ik, tijdens het toernooi wat hij maakte in Ierland ja, was het een gebroken man om te zien. En eh, hij zong toen, eh, en dat vond ik zo, eh, zo ontroerend, in zijn eentje een aantal van die, van die bekende Bee nummers. En waarbij je zag dat hij eigenlijk uh, uh, zocht naar de stemmen van zijn broers om hem heen. Maar goed, ja, zo gaat het leven. We moeten uh, afscheid nemen op een gegeven moment van iedereen die ons dierbaar is. Althans, meestal oudere mensen. en ja, ik kan, er, ik kan er voor de rest weinig aan veranderen. Waar ik wel iets aan kan veranderen is aan muziek vanavond. En eh, deze draai ik speciaal voor Lidwien Alders. Want die heeft mij eh, op dat goede idee van Parijs eh, gebracht. Ik uh, draaide hem speciaal voor uh, Lidwien Alders. Ja, eh, een vriend zien huilen, dat is een bekend liedje van Herman van Veen. Maar het Franse, de Franse versie van Jacques Brel is minstens net zo mooi. En die draai ik voor speciale vrienden uit Spanje... die ook meeluisteren, helemaal daar vanuit Denia. een vriend zien huilen, en dat heet dan in het Frans... Waar un ami pleurer. Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur Pas d'odeur, vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais, voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider. Et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés. La vérité qui nous évite, mais mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent, mais, mais voir un ami pleurer. luistert naar Tussen App en Vloed. Live gepresenteerd door Cheryl Duif bij ZFM Zandvoort. De mooiste ballads komen weer voorbij, luisteraars. Ga er lekker voor zitten. En verzoekjes mogen. Via Facebook. Stuur me een berichtje. En eh, als ik de plaat in voorraad heb, dan wordt die gegarandeerd voor u gedraaid. dit is voor eh, Anneliesbeth uit Haarlem, Alice Moyer. En Anneliesbeth die heeft iets met duiveltjes. Speciaal als het gaat om duiveltjes die de liefde bedrijven. That Old Devil called Love. Ja, het is eh, weer 80 jaar eh, was hij geworden. Elvis Presley, als hij nog had geleefd. Ja, natuurlijk prachtige nummers, maar die worden ook heel mooi uitgevoerd door de volgende dame. Nou, dat is, dat is geen dame. Die moeten we eventjes eh, de mond snoeren. Dat is nog steeds Jacques Brel. Does your memory We gaan uh, dit nummer draaien van uh, Nora Jones. En dan heb ik het natuurlijk van, uh, over het nummer Are You Lonesome Tonight? We gaan hem even opnieuw starten. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? We Does your memory stray to a bright summer day when I Die had ik nog nooit gehoord. Maar ja, Norah Jones staat natuurlijk bekend om eh, haar prachtige stem. En haar eh, bijzondere manier eh, van ja, sentiment oproepen tijdens nummers die zij zingt. Prachtig. Dankjewel Marius daarvoor. Dit is John Lennon. heeft het vast over Yoko Ono. Ik weet het niet zeker hoor, maar volgens mij... spread. tussen App en Vloed live. Op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. En ik liet u genieten van de eh, Woman van eh, niemand minder dan John Lennon. Nou, René Froger doet er nog een schepje bovenop. What will become of me? And if you in a while Broken met Woman. We daarvoor Woman van eh, John Lennon. En uh, ik heb net wat informatie nog doorgekregen, luisteraars. John Lennon die schreef dit nummer speciaal voor, als ode zeg maar, aan, eh, aan Yoko Ono. En ook als ode aan alle dames op de aardbol. Ja, ja. Hij begint het nummer, uh, fluisterend, dat kon u net horen toen ik het nummer instartte... met For the Other Half of the Sky. Dat, eh, dat werd gefluisterd toen hij dat nummer startte. Hij had ook trouwens een nummer eh, wat eh, woman, woman, is a Nigger of the World heette. Ja, waarmee hij waarschijnlijk doelde op de onderdrukking... die een hoop vrouwen op de wereld moeten ondergaan, helaas. Kijk op mijn klokje, het is alweer bijna uh, 11 e-, uur. En dat betekent dat ik er even uit moet voor het nieuws. Maar niet nadat ik het volgende nummer voor u heb gedraaid.